Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het instituut Mijnbouwschade Groningen heeft bijna 250 schademeldingen binnengekregen... na de aardbeving van de afgelopen nacht in Zeerijp. De beving met een kracht van 3,4 was de op twee na zwaarste beving ooit in de provincie Groningen. Uren later volgde nog een naschok met een kracht van 2,1. De aardbevingen in de provincie Groningen zijn het gevolg van de gaswinning. D66-leider Jette zei vanmiddag in Zeerijp dat wat hem betreft de gaswinning in het Groningenveld niet wordt hervat. In Midden-Limburg zijn grootschalige werkzaamheden aan de A2 begonnen. Tussen Echt en Geleen is de weg dit weekend dicht over een afstand van 18 kilometer. Dat deel wordt de komende jaren verbreed en dat gebeurt tijdens zeven afsluitingen in het weekend. Dit weekend werken er zo'n 600 mensen aan het project. Verkeer van en naar Zuid-Limburg wordt omgeleid via België of Duitsland. De volgende weekendafsluiting is pas volgend jaar. In Turkije zijn een Duitse moeder en haar twee kinderen van drie en zes overleden door een vermoedelijke voedselvergiftiging. De vader van het gezin ligt op de intensive care. Vier mensen zijn opgepakt en een restaurant waar ze waren geweest is gesloten voor onderzoek. Afgelopen augustus overleden twee Nederlandse broers van 15 en 17 jaar in Istanbul, ook vermoedelijk door voedselvergiftiging. In Nuremberg worden 20.000 mensen geëvacueerd vanwege een vliegtuigbom uit de oorlog. De blindganger werd vanmiddag gevonden bij werkzaamheden. In een straal van 800 meter rond de vindplaats worden huizen ontruimd. ook zorg- en oudereninstellingen liggen in het gebied. De bom wordt waarschijnlijk vanavond onschadelijk gemaakt. Verschillende Duitse steden werden tijdens de Tweede Wereldoorlog gebombardeerd... en geregeld worden er nog bommen gevonden en moeten omwonenden hun huis tijdelijk uit. Het weer vanavond en vannacht bewolkt met in het midden en noorden nog wat regen. Minima tussen 6 graden in het noorden tot 10 graden in het zuiden.